Put your bottom down you lose the blues in Chicago, Chicago. The town that Billy Sanders could not shut down. On State Street, that great street, I just wanna say they do things that they never do on Broadway. Say you have the time, the time. Oh, Ja, swingde dat of swingde dat? Nou, volgens mij swingde het luisteraars. Ja, eh, even, even... Oh, de volgende eh, plaat die ik ga draaien... Of, of cd die ik ga draaien... Nou, maakt niet uit. De, geluidsdrager die het geluid gaat voortbrengen... Zo, is, eh, is net King Cole. Nou, dat klopt. Dat is hem ook nog. En ja, hij leeft natuurlijk niet meer. Dus logisch dat hij dan zingt... I don't get around much anymore. the Saturday dance. Heard they crowded the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Thought I'd visit the club. Got as far as the door they'd have asked me about you. Don't get around much anymore. invited on dates. Might have gone, but what for? Awfully different without you. Don't get around much anymore. but what for? Awfully different without you. Don't get around much anymore. Awfully different without you. Don't get around much anymore. Nat King Cole. Ja, luisteraars, de volgende draag ik op aan mijn vader. Hij leeft helaas niet meer, maar pa, als je luistert op je wolkje... dan weet ik zeker dat je hiervan gaat genieten. Yes, I've got heartaches by the number, troubles by the score. Every day you love me less, each day I love you more. Yes, I've got Ja, Aches by the Number. Guy Mitchell was dat, luisteraars. We gaan eh, genieten van die A-Train. Er zijn heel veel uitvoeringen van, maar dit is er eentje van Max Roach. trein komt langzaam weer tot stilstand. Het ensemble van eh, Max Roach, en Max Roach is natuurlijk de drummer... en u hoorde een paar virtuoze op blaasinstrumenten... waarvan ik niet in detail weet wie dat allemaal zijn... maar in ieder geval hebben wij daarvan genoten, luisteraars. Eh, als u net uw bed uit bent, zo op de zondagochtend toen dat u heeft uitgeslapen... en u loopt nog een beetje te slaapwandelen, dat zou heel goed kunnen... dan heb ik hier de Sleepwalkers Serenade voor u van Count Basie. leert wakker van hoor. Dat komt helemaal goed. Kijk wel als je de trap afkomt, hè, slaapwandelend. Dat je wel eh, je evenwicht bewaart. Dan moet ik je straks weer onder aan de trap vandaan vegen. heerlijk swingende muziek. Eh, even nog een mededeling luisteraars, want eh, 1 mei aanstaande in Krocht hier in eh, Zandvoort. Een grandioze avond, die American Roots Country and Blues concert met als thema Seaside Jamboree. Nou, Americana is een verzamelnaam voor een, voor een muziekstijl... waarbij een grote verscheidenheid van artiesten wat in te delen. Over het algemeen wordt hier muziek mee bedoeld... die is afgeleid van die authentieke countrymuziek... van folk en blues... maar dan in een eh, modern jasje gestoken. We gaan genieten die avond. En als u erheen wilt, dat kan allemaal voor het slechts een tientje entree... Kaartjes eh, verkrijgbaar bij de Bruna, aan de zaal van de Krocht... en ook bij het Wapen van Zandvoort, heb ik begrepen. En u kunt natuurlijk ook eh, op internet kijken bij www.onairevents.nl. Roy van Buringen eh, organiseert het samen met Michael. Ik ben even zijn achternaam kwijt, maar in ieder geval samen... organiseren zij dit grootste uh, Americana Roots Country and Blues concert... in de Krocht op de 1 mei, vrijdag de 1 mei. Dus... Komt allen, dan wordt het gezellig druk. En dan eh, kunnen we gezamenlijk genieten van een lekker stukje muziek.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 It's so perfect. Mr. Monty Alexander. Die heeft het er maar steeds over dat ze zo lovely is. Isn't she lovely? Nou, dat kennen we natuurlijk allemaal van Stevie Wonder... maar eh, dit is een jazzy uitvoering. Maar ik zei het al, Monty Alexander. Wasn't She Lovely. Monty Alexander was dat. Nou, we hoorden hem af en toe een beetje kreun achter de piano. Eh, nou ja, dat, dat zal er allemaal wel bij horen. Klonk wel gezellig. Eh, team from the Pink Panther, Henry Mancini. en we zien eh, Pieter Sellers zo voorbij lopen als de rol als inspecteur Cluzel. Eh, dat was natuurlijk de team van de Pink Panther. Uh, Robbie Williams, die heeft het erover dat hij Miss Jones heeft ontmoet. Have you met Miss Jones? Someone said as we shook hands, she was just Miss Jones to me. And then I said, Miss Jones, you're a girl who I found all at once was scared to death and all at once I own the earth and sky and now I've met Miss Jones and we'll keep on meeting to scared to death And all at once I own the earth and sky now I've met Miss Jones And we'll keep on meeting Till we die Miss Jones and I Miss Jones Ja, Robbie Williams, niet alleen maar eh, popmuziek, maar ook jazzy muziek, Miss Jones. Ja, luisteraars, we naderen de klok van 12 eh, uur. Dat betekent dat we zo direct gaan lunchen misschien wel brunchen als u wat later bent. En eh, dat uh, eh, herinnert mij eraan u even mee te delen... dat er morgen op maandag, Koningsdag, geen ZFM lunch is. Eh, dat, dat, slaan we een keertje over. Maar dat vindt u vast niet erg. Dinsdag, dan zijn we er weer met het lunchprogramma. Dus dat moest ik toch nog even gezegd hebben. waar ga ik mee eindigen? Nou, ik hoop dat ik, dat ik helemaal nergens mee eindig. Dat ik nog een beetje door kan gaan met eh, ademhalen. Eh, maar Piet eh, Noordijk die helpt ons eraan te herinneren, luisteraars... dat het nog steeds ook april is in Parijs. Nou, dat is mooi om te weten. Piet Noordijk, daar sluit ik mee af.